Goedenavond, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Demissionair premier Rutte en minister De Jonge geven weer een corona-update. En zoals altijd ligt het meeste nieuws al op straat. Binnenkort mogen pretparken en dierentuinen weer open. En sportscholen en muziekscholen kunnen weer aan de slag. Met max 30 mensen tegelijk. Ook gaan de terrassen langer open. En verandert er wat aan de reisadviezen. Helemaal zeker is het nog niet, maar het ziet er goed uit, zegt verslaggever Ron Vrezen in Den Haag. Ze willen alleen nog even iets langer wachten om te kijken of het ook echt zo blijft. Want bijvoorbeeld de drukte van Koningsdag, 5 mei en de vorige versoepelingen met terrassen open... zitten er nog niet voor de volle 100% in. Daarom dus volgende week pas een definitief besluit... Als het doorgaat gaan de versoepelingen volgende week woensdag in. Middelbare scholieren moeten nog ietsje langer geduld hebben. Die mogen nu wel één of twee dagen per week naar school. Maar het leraar achter de laptop, daar zijn ze echt wel klaar mee. Is ook niet heel gezellig. Ja, je ziet ze natuurlijk eerst zie je ze elke dag in de week. En nu is het dan of één keer of in het weekend soms. Die online lessen, daar heb ik niet het idee dat ik heel veel van leer. Dus uh, ik denk dat ik met, gewoon op school meer eh, leer. Het kabinet denkt eraan om de middelbare scholen vanaf 31 mei weer helemaal open te gooien. Dus met volle klassen en zonder andere anderhalve meter afstand. Het is nog wel te vroeg om dat nu al aan te kondigen. Over twee weken weten we het zeker. Bij een scooterongeluk in Westbroek in Utrecht is een jongen van 18 om het leven gekomen. Hij raakte zaterdagnacht met de scooter van de weg en belandde in een greppel. Hij overleed vandaag aan zijn verwondingen. Een andere jongen van 16 die ook op de scooter zat ligt nog steeds in het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. En een ontsnapte oehoe zorgde gisteren voor veel bekijks in het Zeeuwse dorpje Hulst. De enorme uil was neergestreken op een schoolplein en bleef daar nog uren zitten op het dak van een huis. Mensen wilden een selfie met hem maken en sommigen probeerden hem met een deken te vangen. Niet doen, zegt de dierenbescherming nu. Hoe schattig hij er ook uitziet, het blijft een wild dier met scherpe klauwen. De dierenbescherming probeert hem nu zelf te vangen. Het weer komende nacht verdwijnen de meeste buien. En morgen krijgen we dan een mix van wolken en zon.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 Coincidence, maybe. Just brought the news. And they had to make me see there's no substitutes. For my one and only, there's only lonely. Here come the blues. It's time to say goodbye to my happy home. blues. Coincidence, maybe, just brought the news. And they're here to make me see there's no substitute. For my one and only, there's only lonely, here come the blues. album en de act van de maand. De rubriek Sterren van Toen en de cover van de week.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 Je hoort zijn hart in de liedjes. Geweldige muziek van een man waar ik voor kort nog nooit van gehoord had. Boy in the Water. Perfecte hedendaagse outlaw country. Dit is het favoriete album van de maand. He was there most every morning For my coffee hit the cup I had to know just what it was Made him love to fish so much So I pulled up a lawn chair and said Sir, I hate the pride What brings you here so often He answered with a smile There's a boy down in the water Staring up at me in a Brooklyn Dodgers baseball cap nice guys' dungarees, a Sears and Roebuck, riding reel, a tin can tackle box, with eagle eyes waiting on his bobber to drop. Might be an old man on the bank by the river, but there's a boy down in the water sometimes is a double-edged sword. So when my heart gets heavy, I sing a line right here. It takes me back before the sorrow cast away the years. There's a boy down in the water, staring up at me. In a Brooklyn Dodgers baseball cap and nice guys dungaree. Sears and Roebuck, a riding rig, a tin can tackle box, legal eyes waiting on his bobber to drive. Might be an old man. staring up at me in a Brooklyn Dodgers baseball cap and nice guys dungarees. Sears and Roebuck, a riding rig, a tin can tackle box with eagle eyes waiting on. Amerikaanse zangeres Emily Moment woont al jaren in Londen. Zij is van de partij met het fraaie Santa Maria. gestopt, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. George Dearborn tekent met Another Place, Another Home voor de cover van de week. De cover van deze week. klinkt alsof hij ongeveer 60 jaar geleden muziek had moeten uitbrengen. Maar dat is onmogelijk, want hij is pas 25. Maar als je naar My World Turns to Silver luistert, weet je waarschijnlijk wat ik bedoel. Heet van de naald. Sterren van toen wordt teruggeblikt op het verleden. Songs van acts die zijn overleden of gestopt zijn. Ronnie McDowell vierde hoogtijdagen eind jaren 70 tot mid jaren 80. Vandaag neemt hij ons mee op de rock'n'roll tour. In Never Too Old to Rock'n'Roll laat hij zich vergezellen door Jerry Lee Lewis. some crazy looks, but I never stop moving till I'm feeling down deep in my bones. Something in my heart just told me so. I never, never, never outgrow my rock and roll. Oh no, oh no. down deep in your soul, you find you're never too old to rock and roll. rock rock 'em, Jerry no doubt at all to be the thing of the past. Rock Pneumonia en Rock'n'Roll Kiss verdienen ook aandacht. Crossroads. Kees down. kiss from my baby on my mind. Oh yeah, she knows I want a rock and roll kiss from my baby's lips tonight. Oh, rock and roll love gonna make everything Het verleden ligt achter ons, nu weer naar het heden. Made for Loving You is de nieuwe single van The Enemy Line. Volgens mij is dit oorspronkelijk een song van Kiss. verschenen. Light Breaks Through van Chris Delmhorst. Samen met haar vader en broertje vormde Amanda het trio The Wilkinsons, die in Canada een grote hit scoorde met 26 Cents. Ze koos uiteindelijk voor een solo carrière. En Gone From Love To Long en No More Me and You zijn twee van haar songs. flight to California. Said she was gonna be a star. No word from someone in six long months can sure get on you. It was breaking my info at crossroadsmusic.nl Country Power van de bovenste plank van Texas Hill met Four Roses. Holding a cigarette in one hand while chasing down whiskey. I wish you could see me. Oh. Deze cowboy komt naar huis, want mijn tijd zit erop.